7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Zorgpersoneel op intensive care is nog niet klaar voor een tweede golf coronapatiënten. Dat zegt voorzitter Gommers van de Vereniging voor Intensive Care tegen de NOS. Volgens hem zijn medewerkers nog steeds angstig en ook een beetje boos. En er is veel minder animo om hard te werken, zegt Gommers. Hij noemt het toenemend aantal besmettingen een wake-up call... maar ziet nog geen spanning wat betreft ziekenhuisopnames. Ook zegt hij dat het goed is om op drukke plekken een mondkapje te dragen. Het protest van Farmers Defence Force in De Beeld is gemoedelijk verlopen. Volgens de gemeente en de veiligheidsregio waren er zo'n 1500 boeren aanwezig. Het ging om een landelijke actiedag tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De demonstranten mochten niet naar het pand van het RIVM in Beeldhoven. Dat gebouw werd afgeschermd met legervoertuigen. Aan het eind van de middag werden vijf mensen aangehouden. Volgens de politie hoorden ze niet bij de actievoerders en verstoorden ze de demonstratie. Een cold case team van de Haagse politie heeft de vermissingszaak van Jair Soares gepresenteerd bij de politie in Duitsland. Jair verdween in 1995 op zevenjarige leeftijd op het strand van Monster. De politie wil onderzoeken of de 43-jarige Christian Brukner betrokken is bij de zaak. Die werd vorige maand gearresteerd voor moord op het Britse meisje Madeleine McCann. Concrete aanwijzingen dat hij ook betrokken is bij de zaak Soares zijn er op dit moment niet, maar de man wordt wel in verband gebracht met andere verdwijningszaken. Het herstel van de door brand getroffen kathedraal van Nantes gaat zeker drie jaar duren, dat heeft de hoofdarchitect gezegd. Door de brand van zaterdagochtend werden onder andere het orgel en glas in loodramen verwoest. Het is nog te vroeg om te zeggen hoeveel de renovatie gaat kosten. Eerst werd gedacht aan brandstichting, maar daar zijn inmiddels twijfels over. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vooral in het noorden kan er een bui vallen. Vannacht klaart het weer op en kan lokaal mist ontstaan. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af...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 De vraagprijs niet te hoog? Een andere auto koop je niet iedere dag. Daarom hebben we bij de ANWB bijna 70.000 occasions voor je klaargezet. En bij elk model vind je extra informatie van onze auto-experts en de actuele richtprijzen.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 You're alone, going out of your mind. But I'm here out in the club. And I don't wanna talk. and I don't wanna. Vámonos pa'l que nadie nos está viendo Y si no me conoce, nos vamos conociendo Y sé que suena loco, pero me gusta tanto más así yo no la aguanto. Vámonos a la luna, vámonos al el cine, vamos a dar un que nunca se termina. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios Pasamos somos canas. Baila, baila, baila, baila, música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila, tengo que besarte antes que se acabe. No me sale de tu traje, no trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que yo creo que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero pues me tiene que frenar.